9 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De man die vastzit voor de tramaanslag in Utrecht... is zwak begaafd en verminderd toerekeningsvatbaar... meldt het AD op basis van het onderzoek dat het Pieter Baan Centrum heeft gedaan... naar Gugman T. Ook zou hij narcistische trekken hebben... en zich verheven voelen boven de rest van de samenleving. Bij de aanslag op de tram in Utrecht werden vier mensen doodgeschoten. De rechtszaak tegen T gaat over anderhalve week verder. De verdachte wil geen advocaat, maar krijgt er mogelijk toch één toegewezen door de rechter. Een industriële bakkerij op een bedrijventerrein in Roermond is in vlammen opgegaan. Een gebied in een straal van 400 meter is afgezet vanwege explosiegevaar. Personeel van de bakkerij, die Mexicaanse producten maakt, kon veilig wegkomen. Boven het bedrijventerrein hangt een grote zwarte rookwolk. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De NS kampt sinds vanochtend met een landelijke storing op de informatieborden op de stations. Daardoor is de actuele reisinformatie niet beschikbaar. Ook werkt de reisplanner via de website en app niet altijd goed. Staatssecretaris Snel moet zich vandaag opnieuw verantwoorden in de Tweede Kamer... voor het onterecht stopzetten van toeslagen voor de kinderopvang. Kamerleden willen weten hoeveel ouders er precies gedupeerd zijn door de Belastingdienst... en hoe ze worden gecompenseerd. De staatssecretaris heeft al twee keer excuses aangeboden voor de toeslagaffaire... en zei dat er sprake was van tunnelvisie bij de Belastingdienst. Veel gemeenten krijgen meer meldingen van rattenoverlast... blijkt uit een rondgang van de NOS. Het wordt steeds lastiger om de dieren te bestrijden... omdat de regels over gif steeds strenger worden. Het kennis- en adviescentrum Dierplagen vindt dat de landelijke overheid... beter moet controleren of gemeenten de bestrijding wel op orde hebben. Het weer nog in de loop van de dag vooral in het zuiden de zon. Op andere plekken is het nog lang grijs en mistig. Het wordt 3 tot 6 graden en er staat weinig wind. Morgen verandert er weinig en is het opnieuw grijs. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden snel korter.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 Ja. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben bij je tot 10 uur. En eh, hier is Daydreaming met Luca Fiasco. I can't drive. Room enough for one, I tell my homies they can't ride. Unless we're sitting on the shoulders, but that's way too high. Let's try not to step on the children. The news cameras filming this walking project building. Now that's hoes selling hoes like right around the toes. And the crackheads beg at about the lower leg. There's crooked police that's stationed at the knees and they do drive-bys like up and down the thighs. And there's a car chase going on at the waist. Keep a vest on my chest. I'm sitting in my room as I'm looking out the face. Something to write about. I still got some damage from fighting the White House. Just a daydream. daydream. I fell asleep beneath the flowers. I fell asleep beneath the flowers. For a couple of hours. For a couple of hours. On a beautiful day. On a beautiful day. with you and the flowers. For a couple of hours. Such a beautiful day. Oh, Such a beautiful day. Uh, now come on. Let's make cocaine cool. We need a few more half naked women up in the pool. And hold this Mac 10 that's all covered in jewels. And can you please put your titties closer to the 22s? And where's the champagne? We need champagne. Now look as hard as you can with this blunt in your hand. And now hold up your chain. Slow motion through the flames. Now cue the smoke machines and the simulated rain. But not too loud, cause the baby's sleeping. I wonder if it knows what the world is keeping. Up both sleeves, white lay there dreaming. Me and my robot tiptoe round creeping. I had to turn my back on what got you paid. I couldn't see, had the hood on me like I boot great. But I like to thank the streets that drove me crazy. And all the televisions out there that breaks me. I was daydreaming. Dua hier bij ZFM waar het 13 over 9 is. En de zon schijnt in Zandvoort. Heerlijk. Wat een fijne dag vandaag. Blijf droog. Tot uh, eh, 6 graden. Maar gewoon lekker zonnig. having so much fun. So now, how could we both forget? Telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me. Closest in it two can be. Now we're strangers in the night. Awkward the dark. Oh, baby, do you wanna make? Robinson. Hier bij ZFM. En ik heb gisteravond een documentaire gezien op HBO. Over die Apollo. Nou, geweldig. En ook daar zit Smokey Robinson in. En eh, ik ben zelf in de Apollo geweest met de begrafenis van James Brown. Dat is fantastisch. Maar als je dan die documentaire ziet en je ziet Smokey Robinson... en vanaf het begin was hij er al. En hij is nu 74 en maakt gewoon nog steeds platen. 17 over 9. Amy Winehouse. Hier bij ZFM. Well, sometimes I go out myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head, I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the dress. Won't you come on over? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine? That you were dying all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender head and the way you light the dress. I want you to come on over. Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on. water. You're not thinking about all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come? bij ZFM. Buiten 2 graden en de zon schijnt in Zandvoort. Het loopt op tot 6 graden. Wat een lekkere dag. En wie hebben we hier? I'm John Mayer and I'm ready to be a star. 1 alweer. Ja, 4 december. Nog hoe, eh, even uit het hoofd. Kleine 20 dagen. En hebben we de langste nacht weer gehad. En dan worden de dagen weer wat langer. En voor het weet is het weer zomer. En zitten we weer in Caprera. En dan komt de dijk langs. Die komt altijd. En dan spelen ze dit onderuit. En dit is de uitvoering zoals we ook in Caprera spelen onderuit in de theateruitvoering hier van de dijk. Bij ZFM waar het bijna half tien is. For I week hier bij ZFM. En na al het wereldnieuws dat we allemaal hebben met een NAVO-bijeenkomst en alle toestanden... is er ook gewoon leuk nieuws. En ik vertelde dan het eerste uur, maar wat leuk. De kat Poelie uit Amsterdam is weer teruggevonden. En waar is die teruggevonden? Op de boot naar de Schelling. Rederij Doekse die, eh, die vond hem onder de motorkap van een van de auto's. Hij is gechipt en eh, zo kon de eigenaar weer teruggevonden worden. En, eh, en Poelie gaat met de dierenambulance weer terug naar naar Amsterdam. Nu is hij weer thuis. Dat zijn leuke berichten. Gaan wij door hier met Irma Franklin. En Irma Franklin, ook een live-opname, 1992. En iedereen kent hem. bij ZFM waar het eh, ja, half tien geweest is. En de vaste luisteraars weten het. Dan is het tijd voor... Uh... Juist, jazz is niet eng. En eh, vandaag in Jazz is niet eng gaan we dansen. Een, een cha-cha-cha. Ik weet niet of je op dansles bent geweest, maar 1, 2, cha-cha-cha. We gaan hem doen. En dat doen we samen met Matt Bianco en de New Cool Collective. Hier zijn ze. We Should Be Dancing. En meetellen, hè? 1, 2, cha, cha, cha. Love is just a shackle I see going out of my mind. Ooh, this ain't no way to be stuck between my shadow. bij ZFM waar het 9 uur 42 is. En daarvoor hoor je de Cool Collective samen met Matt Bianco. Een hele mooie cha-cha-cha. We should be dancing. Gaan wij door naar Duitsland. Loredana. Grote hit daar. versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? du meintest, du bist anders als die anderen. Ich dachte, es gibt immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zieh jetzt mein Cash ganz allein hier mit. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Yeezys, auf whites Ich hab alles im Schrank, bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld nicht, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme machen. Du willst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dein Weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? hier bij ZFM. Ja, en dan eh, gaan we van Duitsland gaan we naar Amsterdam. Naar En eh, mocht je naar Amsterdam willen en niet weten hoe laat de trein gaat... ik ga om vier over, vier over 9 en vier over half tien. En waarom vertel ik je dat? Omdat er geen reisinformatie is. Er is een storing bij de NS. De borden en de reisplanner doen het niet. Dat is al de hele ochtend zo. Maar ja, vanaf Zandvoort richting Haarlem, Amsterdam. 4 over. En zit je altijd goed. Dit is Richanel. Is dit een zin? Is it sin to love you like I do? Is it sin, my darling? And is it sin to feel like the morning dew? Is it sin, my darling? feel like I feel for you Is it sin, my darling? And is it sin to hunger for your touch? Is it sin, my darling? the center I the You know, I always wondered if it's a sin to love you like I do. Is it sin to feel like the morning dew? komt gewoon uit Amsterdam. Heerlijk. Leuk om weer te horen. 10 voor 10 hier bij ZFM. En eh, ja, we gaan richting, eh, richting de klok van 10. Dan gaan we altijd een beetje gas geven. Lekker. Met deze oude. The Little Greenback. En daarna de meezingen, zoals altijd. Maar hier kun je wel meezingen. Leuk met iedereen. Cause in my mind George Baker, Little Greenback hier bij ZFM... waar het 5 voor 10 is. En ja, laatste plaat voor tienen. Altijd een meezinger. En hier is hij weer. Leslie Bronkhorst samen met Burgit Lewis. Ooit ontdekt door Rob Harms. Hier als eerste gedraaid op ZFM. En uh, reis met me mee. Lekker meezingen. Loop in de storm. En verlies mijn verdriet. Door de wind meegenomen zodat niemand dit meer ziet. Als de storm is gaan liggen en de rust teruggekeerd, wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezit. Voel ik mij niet meer bezit. Nee, niet meer bezit. Leslie Bronkhorst, Bridget Lewis hier bij ZFM, de meezinger. Ja, dan is het uh, eh, 2 voor 10. Dan zit het er weer op voor vanochtend. Morgen zit Ger hier. Ik ben een maandag weer. En eh, ja, vanavond eh, in het cinema heb je Jeune Femme in de filmclub Simon van Kolm. Met, uh, dat is een beroemde film met de camera doorgewonnen. Het gaat over een jonge vrouw van 31 wiens leven dreigt te ontsporen nadat een oude minnaar na 10 jaar bij haar weggaat. Dat allemaal vanavond in het circus. Maar je kunt veel beter naar ZFM luisteren. Want daar is Bastiaan bezig. En die heeft weer Zandvoort aan het woord. En dan gaat het over het initiatief Vrouwen voor Vrouwen. Een inzamelingsactie rondom persoonlijke hygiëne... voor vrouwen die afhankelijk zijn van de voedselbank.